en een voorspoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het transport met vrakstukken van vlucht MH17 is in Nederland. De eerste vrachtwagens passeerden aan het begin van de nacht... de Duits-Nederlandse grens bij Oldenzaal. Daar blijven ze nog even staan. Ze rijden bij daglicht verder naar vliegbasis Gilserijen. Daar zal een poging worden gedaan het vliegtuig deels te reconstrueren. De vrouw die gisteravond op straat in Amstelveen werd doodgeschoten... was de vriendin van een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. Dat schrijft onder meer het Parool. De man zelf zou zijn ondergedoken uit angst voor een aanslag. De politie wil er geen commentaar op geven. Degene die de vrouw doodschoot is nog voortvluchtig. Een deel van het Spaarne ziekenhuis in Hoofddorp is vannacht ontruimd vanwege een brand op een verpleegafdeling. Het vuur is onder controle. Enkele tientallen patiënten moesten naar een andere plek in het ziekenhuis. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Nog steeds komt veel illegaal hout Europa binnen, ondanks een verbod van de EU. Dat blijkt volgens Dagblad Trouw uit een onderzoek van een kennisinstituut. Illegaal hout dat in China wordt verwerkt tot speelgoedtreintjes en bijvoorbeeld bankstellen... kan zonder problemen worden geïmporteerd, zeggen de onderzoekers. Veel minder mensen sterven aan malaria. De afgelopen 14 jaar nam het sterftecijfer met bijna de helft af... Dat komt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie doordat de ziekte bij steeds meer mensen op tijd wordt ontdekt. En ook hebben meer mensen een klamboe die de malaria-mug tegenhoudt. Vorig jaar overleden zo'n 580.000 mensen aan malaria. In de Amerikaanse staat Maryland is een privévliegtuigje op een huis neergestort. Er vielen zes doden. In het huis kwamen een vrouw en haar twee kinderen om het leven. De andere doden zijn de drie inzittenden van het vliegtuig. Het weer, de temperatuur ligt dicht bij het vriespunt, dus het kan glad zijn.